Kees Groot met het NOS-journaal. Telefoonmaatschappij heeft een storing. In Zuid-Holland hebben veel mensen problemen met bellen en mobiel internetten. De storing is ontstaan door brand naast een gebouw van Vodafone op een industrieterrein in Rotterdam. In het gebouw staat netwerkapparatuur waar 700 masten op zijn aangesloten. Die apparatuur is beschadigd geraakt door de hoge temperaturen en het bluswater. De brand ontstond vannacht door nog onbekende oorzaak. Er hebben zich kleine explosies voor gedaan. De brandweer haalt bluswater uit de schie. Bloedbank Sanquin zegt dat het geen homoseksuelen weigert, maar mannen die seks hebben met mannen. Volgens de organisatie gaat het daarbij om het gedrag van mensen en niet op hun geaardheid. Sanquin reageert daarmee op een voorstel van de Tweede Kamer om homoseksuelen toe te laten bij de bloedbank. Vooralsnog is de organisatie dat niet van plan. Een woordvoerder zei in het Radio 1 journaal dat het risico op overdracht van HIV ongeveer 100 keer zo groot is als bij mannen met heteroseksuele seks. De Tweede Kamer wijst erop dat de homo's in andere Europese landen wel bloed mogen geven en dat dat niet heeft geleid tot een verhoogd risico voor de veiligheid van het bloed. Volgens Sanquin klopt de informatie van de Kamer niet. Het treinverkeer heeft steeds meer last van mensen die langs het spoor wandelen, ook wel spoorlopers genoemd. Het aantal is vorig jaar gestegen met ruim 8%, meldt ProRail. Langs het spoor lopen of spelen is verboden en levensgevaarlijk. Sinds 2010 kwamen drie mensen om het leven die door een trein werden gegrepen. De boete is onlangs verhoogd. Spoorlopen levert ook vertraging op doordat machinisten langzamer rijden als ze iemand langs de rails zien lopen. De wandelaars veroorzaken gemiddeld drie uur vertraging per dag, zegt ProRail. Omdat ervaring leert dat het aantal spoorlopers in de lente toeneemt, is ProRail een campagne begonnen die wijst op de gevaren. Het weer, toenemende kans op buien, eerst vooral in het noorden. Maximum temperaturen vanmiddag 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.